Rusland gaat twee kerncentrales bouwen in Venezuela. Dat heeft de Russische president Medvedev afgesproken met zijn Venezolaanse ambtgenoot Chavez... die op bezoek is in Moskou. Venezuela heeft nog geen kerncentrales. De meeste elektriciteit komt nu van waterkrachtcentrales, maar die leveren bij grote droogte te weinig energie. Met VEDF zegt dat hij de Venezolanen wil helpen om minder afhankelijk te worden van de internationale energiemarkt. Maar het is vooral voor Russen ook een manier om meer invloed te krijgen in Zuid-Amerika. Eerder hielp Rusland al bij de bouw van kerncentrales in China, Turkije en Iran. In een gevangenis in Rotterdam is rond de middernacht brand geweest. Het vuur woedde in een cel. De oorzaak is nog onbekend. Een gevangene is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdamse brandweer kon de brand in de gevangenis de Schie snel blussen. Hoewel het een kleine brand was, rukte de brandweer met extra materieel uit. Dat is gebruikelijk bij een brand in een gevangenis, omdat gedetineerden niet zomaar weg kunnen komen. Bijna alle Chinese mijnwerkers zijn weer thuis. Twee van de 33 kompels liggen nog in een ziekenhuis, de rest is ontslagen. Met alle mijnwerkers, die 69 dagen onder de grond hebben vastgezeten, gaat het redelijk goed. Wel hebben ze vaak problemen met hun ogen en gebit. In Frankrijk is de oliepijpleiding naar de belangrijkste vliegvelden van Parijs afgesloten. Het bedrijf dat de pijpleiding exploiteert zegt dat het personeel actie voert tegen de plannen van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar. Grootste luchthaven van Parijs, Charles de Gaulle,